Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Malta gaat toch reizigers toelaten die nog niet volledig zijn ingeënt. Het land wilde die eerst vanaf vandaag gaan weigeren, maar ziet daar op het laatste moment vanaf. In plaats daarvan moeten toeristen en zakelijke reizigers die niet zijn ingeënt in quarantaine. Voor hoe lang, dat is niet bekend. Voor reizigers uit landen met een kleurcode rood geldt een periode van 14 dagen. Zo'n 80% van de bevolking op Malta is volledig gevaccineerd. Mede door reizigers is het aantal besmettingen met corona afgelopen tijd spectaculair opgelopen. Daarom wilde Malta een vaccinatie als harde eis stellen voor toelating, maar het gaat dus niet door. In verschillende plaatsen in Zuid-Limburg hebben zware regenbuien geleid tot overlast. Weggebruikers moeten rekening houden met wateroverlast. Zo staan straten en een deel van de A79 blank. De snelweg is daarom afgesloten. De Limburgse veiligheidsregio's waarschuwen dat de waterstand in rivieren en beken in de hele provincie plots kan stijgen. Het KNMI verwacht de komende dagen tot 150 mm regen in Limburg en heeft daarom code oranje afgekondigd. De websites van de Russische hackersgroep R-Evil zijn verdwenen. Het is onduidelijk of de sites van R-Evil offline zijn gehaald of dat er iets anders aan de hand is. Vorige week vroeg de Amerikaanse president Biden aan president Poetin om agressiever op te treden tegen Russische cybercriminelen. Er is nog veel onzeker over de toestand van Peter R. de Vries. Dat hebben zijn kinderen in een videoboodschap gezegd in het televisieprogramma Tijd voor Max. Wel dankten ze iedereen voor de steun die ze kregen afgelopen week. Het programma Tijd voor Max stond in het teken van de vermissing van studenten Tanja Groen, 28 jaar geleden. Peter R. de Vries richtte laatst een stichting op waarmee hij een miljoen euro wilde ophalen voor de gouden tip die de zaak oplost. In de talkshow op 1 werd bekend dat het streefbedrag bij elkaar is gehaald. Het weer, vooral in het oosten en in Limburg kan het nog regenen.